7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verschillende buitenlandse persbureaus. De Nederlandse politie wil dat niet bevestigen of ontkennen. De tip over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band Alalas in Rotterdam werd daarop afgelast. In de buurt werd een Spaanse bestelwagen gevonden... met onder meer enkele gasflessen erin. De bestuurder wordt gehoord. De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen met een medisch transportvliegtuig naar Antwerpen en zijn vandaar per ambulance verder vervoerd. Het gaat om een vrouw uit Dedemsvaart en een meisje van 16 uit Omme. De derde Nederlandse gewonde, een man uit Dedemsvaart, werd eerder deze week al uit het ziekenhuis in Spanje ontslagen. Verschillende supermarkten hebben gisteren wafels uit de schappen gehaald omdat er fipronil in zit, schrijft het AD. Het gaat om ketens van de Superunie zoals Plus, Deen, Coop en MT. Op aandringen van de fabrikant verkopen ze geen mini-eierwafels en sneeuwwafels van het eigen merk meer. Mogelijk worden ook andere eierproducten uit de schappen gehaald. De bouw heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, meldt het CBS. Vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven deden het goed. Het is al het elfde kwartaal op rij dat de bouw in de lift zit. Het aantal banen in de sector groeide met 8000. Een op de vijf bouwbedrijven kampt met een tekort aan personeel. De Nederlandse hockeyers zijn op het EK in Amstelveen toch nog poolwinnaar geworden. Ze wonnen gisteravond met 6-0 van Oostenrijk. Eerder op de dag had Spanje verrassend gewonnen van België. Oranje speelt in de halve finales tegen Engeland. Dinsdag werden de Nederlandse vrouwen ook al groepswinnaar en zij moeten ook tegen Engeland. Het weer, eerst veel bewolking met lokaal kans op een bui. Later op de dag vanuit het westen af en toe zon.